Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In Amsterdam heeft Dibi het eerste van drie debatten gevoerd in de strijd om het leiderschap van GroenLinks. Fractieleider Sap hoopt dat de verdeeldheid nu snel voorbij is. Volgens Dibi is na de ophef om zijn kandidatuur niet meer vol te houden dat we allochtone knuffelaar zijn. De kandidatencommissie vond hem in eerste instantie ongeschikt als kandidaat. Dibi wil het onderwijs tot inzet van de verkiezingen maken. Sap vindt dat te eenzijdig. Zij wil vooral de verbinding tussen groen en sociaal tot stand brengen. Dibi wil als partijleider niet in de regering. SAP maakt nog geen keus. De Amsterdamse korpschef Albersberg noemt het politieoptreden tegen krakers in Amsterdam niet professioneel, zei hij tegen de Amsterdamse tv-zender AT5. amateurbeelden is te zien hoe een agent met zijn wapenstok een paar keer inslaat op een groep mensen. Volgens Albersberg zijn er elementen te zien die niet of minder professioneel zijn. Burgemeester Van der Laan zei afgelopen week al dat de actie er niet goed uitziet. Justitie gaat Anita C. vervolgen voor het verstoppen van babylijkjes in haar huis. Ze wordt verdacht van het doden van haar baby's in Geleen, maar dat kon niet worden bewezen omdat er geen bewijs was dat de baby's ooit hebben geleefd. Ze werd vorig jaar vrijgesproken. Justitie wil Anita C. daarom in hoger beroep ook vervolgen voor het verstoppen van de lijkjes. Wanneer het hoger beroep dient is nog niet bekend. De Field heeft vanavond invallen gedaan bij twee filialen van supermarkt Kippersluis in Utrecht en Amersfoort. Klanten moesten volgens RTV Utrecht hun boodschappen laten staan en direct de winkels verlaten toen de rechercheurs binnenkwamen. Invallen zouden te maken hebben met een onderzoek naar belastingontduiking. Dan het weer. Vanavond vooral in het oosten en zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht blijft het droog. Morgen bewolkt, maar ook zonnige periode. Het wordt 17 graden aan zee tot 26 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag en op de A73 tussen Nijmegen en Venlo.